in de strijd tegen de q Bleek gisteravond na een bezoek van de ministers aan het provinciehuis in Den Bosch. Verburg en Klink spraken er twee uur achter gesloten deuren met bestuurders over de aangekondigde maatregelen zoals het afmaken van geiten en schapen om besmetting bij mensen te voorkomen. De bestuurders gaven wel aan dat ze liever hadden gezien dat er eerder maatregelen waren genomen. De GGD in Brabant vraagt zich af of het wel lukt om alle drachtige dieren op tijd te testen. Miskramen waarbij de Q-koortsbacterie vrijkomt laten zich niet voorspellen en kunnen de komende maanden al voorkomen, zegt de GGD. De Partij voor de Dieren beschuldigt het kabinet van dood door schuld. In Pauw en Witteman zei fractieleider Tieme dat het kabinet veel te laat is begonnen met vaccineren. Bovendien is veel te lang verzwegen waar de besmette bedrijven waren. Daardoor hebben bepaalde groepen, zoals zwangere vrouwen, onnodig lang risico's gelopen, meent Tieme. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet alsnog alle verborgen vliegkosten van het Koninklijk Huis openbaar maken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de uitspraken moeten alle ministeries en ambassades vertellen hoeveel vliegkosten de Oranjes de afgelopen jaren hebben gemaakt. Eerder bleek dat Verkeer en Waterstaat de Kamer niet goed had geïnformeerd over de kosten. Die lagen veel hoger dan was verteld. AZ speelt na de winterstop niet in de Europa League. De ploeg uit Alkmaar speelde in Luik met 1-1 gelijk tegen Standaar en eindigde daardoor op de vierde plaats in Pool H. Lange tijd stond AZ met één been in de Europa League, maar in de 95ste minuut scoorde keeper Bolat van Standaard alsnog de gelijkmaker. Het enige doelpunt voor AZ werd vlak voor rust gemaakt door Jermaine Lens. Het weer vannacht en in de ochtend regent het hard.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 death of the brain Makes you wanna scream and shout Presidential party No one wants to dance Looking for a new star To put you in a trance Let's go on in a factory eight days a week. to be a man of war.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 you when I get there. I'll see you when I get there. break the rules, ignore society.